Hij was mijn enigst kind. Mijn grote kleine vriend. Zoals je op de aard er ooit maar eentje vindt. Pakken liep hij aan mijn hand. En na een straatje rond steeds naar dat winkelraam. Waar het kindervisie stond. Morgen zou het zijn verjaardag zijn. Morgen dan werd hij zeven jaar. Allerlaatste wat die zeggen zou. Nog één nachtje slapen en dan krijg ik mijn fietsie. Hij was mijn grootste trots. En ook een troost voor mij. Maar het leven was te zwaar. Voor veel verwennerij. Ik spaarde cent voor cent. En kreeg het voor elkaar en in de zolderkast stond het fietsie voor hem klaar. Morgen zou het zijn verjaardag zijn, morgen dan werd hij zeven jaar. Het allerlaatste wat hij zeggen zou. Nog één nachtje slapen en dan krijg je een fietsie. Hij zei ik ga naar school. Nam afscheid met een lach. Het was de laatste keer dat ik hem zo nog zag. Een auto reed te hard. Greep hem in volle vaart. Het leven van mijn kind. Wat is dat een ander waar? Morgen zou het jaar, verjaardag zijn. Morgen, de werd ik zeven jaar. Het allerlaatste wat hij zeggen zou. Papi, het was niet mijn schuld, hè? Krijg ik toch nog een fietsie?